Zes uur. Door meegens met het NOS-journaal. Nu alle scholen weer zijn begonnen, maken schooldirecteuren zich zorgen over het tekort aan personeel. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt uit een peiling onder 600 directeuren... dat 83 van hen zich zorgen maken. Door de coronacrisis zijn docenten uit de risicogroep afwezig... en blijven leraren met milde klachten uit voorzorg thuis. De vereniging sluit zich aan bij het pleidooi om het onderwijs voorrang te geven bij coronatesten. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede coronasteunpakket van 777 miljoen euro. Het bedrag is bedoeld om de misgelopen inkomsten en extra kosten op te vangen. Met het nieuwe pakket krijgen gemeenten, provincies en waterschappen dit jaar anderhalf miljard euro aan steun. Het geld gaat onder meer naar de inzet van BOA's en dorps- en buurthuizen. Morgenavond om 7 uur houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Het is dan 1 september, ongeveer zes maanden na de uitbraak van het virus in Nederland. En het kabinet vindt het een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan, zeggen ingewijden. In Zwolle zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Ook zes woningen in de stad zijn doorzocht. De verdachten zijn tussen de 19 en 27 jaar, komen bijna allemaal uit Zwolle. De politie is al langere tijd bezig met een onderzoek naar de handel in cocaïne. Volgens de politie heeft die in Zwolle geleid tot excessief geweld op straat. De Australiër Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was in Sisteron de snelste in de massasprint. Vorig jaar was Ewan met drie zegens de succesvolste sprinter in de Tour... en won onder meer de slotetappe op de Champs-Élysées. De gele trui blijft in bezit van de Fransman Julien Alaphilippe... de etappenwinnaar van gisteren. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog.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 De infamous String Dusters en Rise Sun. Je hebt weer twee uur country, Bluegrass, Americana en volk te goed voor mij. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. De playlist zit weer bomvol, dus gaan we heel snel door met muziek. Toby Keith en Wacky Becky. En wie die clip niet kent, moet je er echt een keer naar kijken, want er zit zelfs een gastrolletje in van niemand minder dan de Willie Nelson. Música give you die Toby Keith en Wacky Becky. We gaan onze digitale brievenbus via info.nesforradio.nl kregen we muziek opgestuurd vanuit Amerika van inmiddels vriendin van de show Jessica Lynn. Zij tegenwoordig Jessica Lynn Whitty. En dit is haar nieuwste single, It Made Me. Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Montgomery Gentry uit 2006. Het liedje dat gaat over dat je eigenlijk niets van anderen moet aantrekken... maar gewoon lekker je eigen ding moet doen. Vind ik een hele goede uitspraak. Ehm, van 2006 gaan we naar 2017 met een nummer van het album Middle Voice. Dit is Kate Venner en Song and Dance. I was a song and dance man, fine with no plan. Those were the days. Rain on the windshield, dry stalks and dead fields, the crowd from the stage. Don't wait it down. Song and Dance. En het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? We hebben het over de man die geboren is in Sandy Springs. En wel op 21 augustus 1938. Met een zangcarrière van meer dan een halve eeuw... inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country hitlijsten... kan deze man beschouwd worden als een van de grootste countryzangers aller tijden. Zijn ouders noemden hem Kenneth Ray Rogers. Wij kennen hem beter als Kenny Rogers. Reuben James. In my song, you'll live again. And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. De zangcarrière van Rogers begint in 1956... wanneer hij zich op 17-jarige leeftijd aansluit bij de lokale rockband The Scholars. De band sluit een platencontract af en in korte tijd produceren ze twee singles... waarmee ze lokaal succes hebben. Kort daarna verlaat Rogers The Scholars voor de jazzband Bobby Doyle's Trio... om die in 1966 weer te verlaten voor de New Christie Minstrels. Een jaar later richt Rogers samen met een aantal bandleden de First Edition op. Hun eerste hit Conditions. I just dropped in to see what condition my condition was in. In 1968 verandert de band haar naam in Kenny Rogers en The First Edition. En na het eerste succes volgen in rap tempo nieuwe successen. Met singles als Ruben James, Tell It All Brother en Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. De band verwerft nationale bekendheid en lanceert in de begin jaren 70 een eigen wekelijkse tv-show. Die heet Rolling on the River. De show is redelijk succesvol, maar de druk om samen een wekelijkse show te maken zorgt voor spanningen tussen de bandleden en luidt uiteindelijk tot het uiteenvallen van Kenny Rogers en The First Edition. Kenny besluit in 1975 een solo-carrière te beginnen. En van begin af aan richt hij zich op de country muziek. De single Love Lifted Me wordt zijn eerste top 20 hit, maar met Lucille breekt hij definitief door. You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. Want in 12 landen de eerste plaat in de hitlijsten en gaat wereldwijd ruim 5 miljoen keer over de toonbank. En wordt verkozen tot CMA Single of the Year. En Rodgers bouwt zijn succes uit met verbazend veel duetten. Onder andere Don't Fall in Love with a Dreamer met Kim Carnes, We've Got Tonight, Sheena Easton en zelfs een heel album met Dolly Parton met grote hits als Island in the Stream. Eind jaren 70 heeft Rodgers wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar bij elkaar gezongen aan zijn platenverkoop. Met nummer 1 zoals deze. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. 1978 wordt een nieuw succesjaar voor Rogers wanneer hij met de single The Gambler niet alleen een grote hit heeft, maar het wordt ook een televisieserie waarin hij zelf de hoofdrol gaat spelen. The Gambler. Het wordt de langstlopende miniserie uit de filmgeschiedenis en hiermee start Rogers zijn carrière als acteur. You got to know when to hold know when to fold know when to walk away, and know when to run. You never sitting at the table There'll be time enough for the Na The Gambler speelde hij ook nog de hoofdrol in de serie Cowards of the County in 1981... die gebaseerd was op uiteraard zijn gelijknamige nummer 1 single uit 1980. In Nederland behaalde die single de top 40 en hij eh, kwam op de zevende plaats terecht en stond daar 9 weken in. Everyone considered him coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. In 1983 ondertekende Rodgers een contract voor 20 miljoen dollar met platenmaatschappij RCA. Tussen 1983 en 1990 brengt Rodgers 23 top 40 singles uit en 10 top 40 albums. Vanaf die tijd gaat hij zich steeds meer ontwikkelen en bezighouden met andere dingen. Zo zet hij zijn solo-carrière op een laag pitje en heeft hij zich ontwikkeld tot een gerespecteerd fotograaf en publiceert hij korte verhalen met foto's. En en hij heeft gespeeld in zijn eigen kerstmusical, The Toy Shop. Ook zong hij in 1985 in het door Quincy Jones geproduceerde We Are The World... het benefietproject voor USA voor Afrika. Met onder andere bijvoorbeeld Michael Jackson, Antina Turner en nog veel meer. To In 1991 opent Rogers ook nog eens samen met Kentucky Fried Chicken topman John Brown Jr. zijn eigen Kenny Rogers Roasters restaurantketen op. He, krijgt er gelijk honger van. Tegen de tijd dat Rogers in 1999 met The Greatest opnieuw hoog in de hitlijsten staat, heeft hij zijn eigen platenmaatschappij opgericht. Dreamcatcher Entertainment. In 2001 behaalt Rodgers met Buy Me A Rose na bijna 10 jaar weer een nummer 1 hit. Drie jaar later, in 2004, brengt hij zijn ultieme album uit. Kenny Rogers Ultimate Hits met twee nieuwe nummers. We Are The Same en My World Is Over met Whitney Duncan. Kenny kwam in 2011 met het christelijke album For the Love of God uit. En in eh, oktober 2012 kwam het boek uit Luck or Something Like It. Zijn bio over de ups en downs in zijn muziekcarrière. In oktober 2013 komt het album uit You Can't Make Old Friends. En is volgens Rodgers zijn meest diverse album wat ooit van hem is uitgebracht. Van dat album hebben we hier het gelijknamig duet met Dolly Parton. Can't make een carrière van ruim 50 jaar heeft Kenny Rogers wereldwijd meer dan 60 top 40 hit singles gehad, waaronder zo'n 25 nummer 1 hits. In totaal mag hij 50 gouden albums in ontvangst nemen en in 2003 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame en in 2013 in de Country Music Hall of Fame. Rogers woonde met zijn vijfde vrouw Wanda Miller, met wie hij in 1997 trouwde op een 1200 hectare groot landgoed in Colbert in de Amerikaanse staat Georgia. De countryzanger had vijf kinderen onder wie Kenny Rogers Jr. die ook zingt en hij overleed dit jaar op 81-jarige leeftijd in zijn woning in Sandy Springs in Georgia. Voor het hele nummer van deze week gaan we naar een, eh, nummer wat eh, ook grote inspiratie was voor onze eigen André Hazes. kader beter goed gejat als slecht verzonnen... maar het origineel vind ik persoonlijk dan toch veel mooier. Onze Nashville Legend van deze week. Kenny Rogers, wat mij betreft graag tot volgende week. Dit is She Believes in Me. While she sleeping I stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can be so long it's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, How was your night? And I come to her and say, it was alright, and I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right. waiting I stumble to the kitchen for a bite Then I see my old guitar in the night Just waiting for me like a secret friend And there's no end with a man If she was my girl, I could change the world with my little song. information or just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. This is a brand new country single on Nashville. It never should have happened. How did it get so far? Hopeless in the first place. Now look where we are. I will hold my breath, hoping this will last. Every second could be the last. break what we have. All I'm wishing for, just a little more, just a little more. van Dancing in the Headlights van The Young River. Gloedje nieuw hier bij de National Radio Show. ik moet eerlijk bekennen dat deze versie van dit nummer eigenlijk mooier vindt dan degene met de technische snufjes. Maar de muziek van The Young River blijft sowieso leuk. En er komt hele nieuwe muziek aan. Dus eh, hou ze in de gaten. Hè? En hou natuurlijk de National Radio Show in de gaten. Want daar ga ik dan vast weer voorbij horen komen. Ehm, muziek nu van eh, Luke Bryan. Eh, hij gaat natuurlijk weer American Idol doen. En ehm, hij maakt natuurlijk heel veel leuke muziek. En hij was vrij recent recent was hij ook nog op Facebook te vinden met allerlei leuke livestreams. Dit is Kick the Dust Up. Kick the Dust Up. Kick the dust it's a farm in town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, backing up a two-lane road. They take one last lap around That sun up high goes down And then it's on, come on girl, kick it on back Z71 like a Cadillac <laughs> Pack it on up. Fill your cup up. Let's tear it up, up. And kick the dust up. Kick the dust up. Kick the dust up. Bar downtown, they got a line of people way out the door. Ten dollar drinks, it's packed inside. I don't know what they're waiting for. Got me a jar full of clear and I got that music for your ear And it's like knock, knock, knock goes the diesel If you really wanna see the beautiful people <laughs> We go way out where there ain't nobody Let's back it on up. Fill your cup up. Let's tear it up, up and kick the dust up. down neath a 32 bridge. Y'all'll be glad you did. Kick it. We go way out where there nobody kikte dat stap van Luke Bryan. Het is tijd geworden voor onze maandartiest George Strait. Het nummer wat je zo gaat horen werd in 1988 genomineerd voor een Grammy. En een versie van dit nummer werd ook gezongen door Sanger D. Shaver. En dat is een van de schrijvers van dit nummer in de film Roadhouse. Ook werd het nummer gebruikt in het videospel Grand Theft Auto San Andreas. En noemde zelfs rapper Drake dit liedje in een van zijn nummers. Dus je kan met recht zeggen dat George Strait wel heel erg bekend is in alle muzieksoorten. Dit is All My Access, Live in Texas. Dit is de Nashville Maandartiest. dearly love to be. But all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana, wanted me to push her brew. Sweet Eileen Abilene She forgot I hung the moon And Allison's in Galveston Somehow lost her sanity And Dimples, who now lives in Temple's Got the law looking for me All my exes live in Texas And Texas is a place it artiest George Strait. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgende maand artiest? Mag je ons dat altijd laten weten via e-mail info at of anders een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we verder met de nieuwe zingen van Alicia Nugent. Dit is They Don't Make Them Like My Daddy Anymore. Born in Paul, Louisiana in 1945 He was just a teenage schoolboy when his papa up and died. So at 18 joined the army, served America with pride. Three years down the road, he took my mama for his bride. Raised me and my three brothers, couldn't save a dime. Strangers to the high life and well acquainted with hard times. I guess love was all Cause we never great music. Nashville Radio Show. Hearts en Your Kiss Makes My Heat down. Amerikanen hier bij de Nashville Radio Show. Het is tijd geworden voor het Spotlight album en daarvoor gaan we naar 1969 met het debuut soloalbum van Linda Ronstadt. Ze maakte met dit album een draai van folkmuziek naar meer country en rockmuziek. Op het album staan een aantal covers. Zo hoor je zo The Only Mama That Walk The Line. En dat is eigenlijk een nummer wat oorspronkelijk werd gezongen door Jim Alley... maar bekend werd gemaakt door Waylon Jennings. Daarna Silver Threads en Golden Needles... wat eigenlijk van de Springfield was... maar dat natuurlijk door Wanda Jackson tot een nummer heen niet werd gezongen. Dus twee nummers van het album Handsome Homegrown Throne. Dit is Linda Ronstadt. Dit is het Nashville Spotlight Album. Well, everybody knows you've been stepping on my toes and I'm getting pretty tired of it. I to hit you on the head with a pan of cornbread if you had any sense you quit. Cause ever since I was a little bitty teeny girl, I said you were the only man in this whole world. So now you mama that walk the line. Well, I'm working every day. All you wanna do is play. I'm getting tired of staying home all night. Well, I'm coming unglued from your funny little moves. Now, honey, baby, that ain't right. Cause ever since I was a little bitty teeny girl, I said you were the only man in this whole world. So now you better do some thinking, then you walk the line. Spotlight album. I don't want your lonely mansions with a tear in every room. All I want the love you promised beneath the halo moon. But you think I should be happy living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco to do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear.